dat ik om je ween, dan zeg ik je liever meteen. Nee, nee, nee, zal geen traan om je laten. Nee, nee, nee, voor je brief. 也沒也慢。 want je bent mijn trouw.